8 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. VVD en CDA willen opheldering van het kabinet over de naheffing van 642 miljoen euro die Nederland aan de Europese Commissie moet betalen. De naheffing is volgens premier Rutte het gevolg van een herberekening van de Nederlandse economie van de afgelopen vier jaar. Die is volgens Rutte meer gegroeid dan was verwacht. Hij noemt de naheffing een onaangename verrassing die hij zal aanvechten. De arts die in New York was opgenomen met verschijnselen van ebola is inderdaad besmet, blijkt uit tests. Ook in Mali is de eerste ebola-besmetting vastgesteld. Een meisje van twee dat onlangs in buurland Guinea was, heeft de ziekte. Nederland gaat nog eens 5 miljoen euro vrijmaken voor de strijd tegen ebola, zei premier Rutte na afloop van de eurotop in Brussel. Nederland heeft al een bijdrage van 30 miljoen euro toegezegd. De 5 miljoen die daar nu bovenop komt is bedoeld voor hulpgoederen. De Europese lidstaten hebben op de klimaattop in Brussel afspraken gemaakt over onder meer de uitstoot van broeikasgassen. Die moet over 16 jaar tenminste 40% lager zijn dan in 1990. Verder moet dan zeker 27% van de energie uit duurzame bronnen komen. In New York zijn vier politieagenten aangevallen door een man met een bel. Een van de agenten ligt met een hoofdwond in het ziekenhuis. De dader is doodgeschoten. Daarbij raakte een omstander gewond politie sluit mede door de aanslagen in Canada niet uit dat het een terroristische daad is en heeft alle New Yorkse agenten gewaarschuwd extra alert te zijn. Steeds meer mannen van tussen de 18 en 30 worden afgeperst met webcamseks. Het Nederlandse meldpunt Help Wanted kreeg vorig jaar 80 meldingen binnen. Dit jaar zijn het er al 131. Slachtoffers hebben voor de webcam sekscontact met een vrouw. Daarna worden ze voor duizenden euro's afgeperst. Betalen ze niet, dan wordt het filmpje op Facebook gezet. Het weer bewolkt en motregen en het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een tweetal files in de Randstad op de A27 Gorkum-Utrecht... bij Hagenstein 2 kilometer er stond korte tijd een vrachtauto stil.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 When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. from above. Everyday word seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be love.